Niemand kan mij nog remmen, zolang wij aan het feesten zijn. Probeer mij maar te temmen, hier op dit superfeestfestijn. Overal happy mensen, iedereen vergeet zijn zorgen. Wat valt er nu nog te wensen? We gaan feesten tot morgen. Doe maar lekker met ons mee. Dit is het allernieuwste feest. En iedereen is tevreden. Tomba, tomba, tomba feest. We gaan er lekker tegenaan. Dit is het allernieuwste feest. Laat het bier nu maar lekker rondgaan. Ja, het is hier een dolle boel. Iedereen danst met iedereen. Het is toch zo'n heerlijk gevoel. Met zo'n feest ben je nooit meer alleen. Overal mooie vrouwen. Dat maakt een man toch gek. We zijn niet meer te houden. En dan drank geen gebrek. Tomba, tomba, tomba feest. Doe maar lekker met ons mee. Dit is het allernieuwste feest. En iedereen is tevreden. Tomba, tomba, tomba feest. We gaan er lekker tegenaan. Dit is het allernieuwste feest. Laat het bier nu maar lekker omgaan.